De drones zouden geen schade hebben aangericht. De Houthis hebben zich solidair verklaard met de Palestijnen vanwege de oorlog in Gaza. de rebellen vallen in de Rode Zee al weken tankers en vrachtschepen aan die een link met Israël zouden hebben. Grote containervervoerders mijden de Rode Zee voorlopig vanwege de aanvallen van de Houthis. Gisteren besloten Maersk en Hapag-Lloyd al om voorlopig niet via de Rode Zee te varen. Vandaag volgden nog een aantal grote containervervoerders. De Italiaanse kardinaal Angelo Becci is veroordeeld tot 5,5 jaar gevangenisstraf voor verduistering. De straf is opgelegd door rechters van het Vaticaan. Becci is de eerste kardinaal ooit die voor de wereldlijke rechtbank van Vaticaanstad moest verschijnen. Hij was betrokken bij financiële wantoestanden waarbij het Vaticaan zo'n 140 miljoen euro verlies leed. En volgens de aanklacht verdween er ook geld naar Becci's familie. Een Nederlands bedrijf met een Russische eigenaar heeft in anderhalf jaar tijd voor miljoenen euro's aan technologische producten naar Rusland gestuurd. Ook producten die op sanctielijsten staan, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Het bedrijf uit Voorschoten, ETW Technologia, verborg dat door Rusland als doorvoerland op te geven, niet als eindbestemming. De viskotter die al drie weken vastzat op een zandbank bij Zandvoort is losgetrokken. Slepers gingen om half vijf bij hoogwater aan de slag met een speciale kabel. Kort daarna kwam het schip al los. De viskotter liep op 22 november muurvast op de zandbank. Drie eerdere pogingen om het schip los te trekken mislukten. Donderdag brak de koppeling van de kabel met het schip. De eigenaar vaart nu naar de haven van IJmuiden waar hij vandaan komt. Het weer druilerig. De temperatuur blijft vannacht rond de 9 graden.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 It's the time for play, it's a whipped cream day. I wait for it the whole year round. Those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree. And the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. The world is your snowball, see how it grows. That's how it goes whenever it snows. The world is your snowball, just for a song. Get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts. Take a walk with your favorite girl. It's a sugar date. What if spring is late? In winter, it's a marshmallow world. It's a marshmallow day in the winter when the snow comes to cover the ground. It's the time for play, it's a whipped cream day, and we wait for it the whole year round. Just you remember that those are marshmallow clouds being friendly in the arms of the evergreen tree the sun is red like a pumpkin head. It's shining so your nose won't freeze. You must remember that the world is your snowball. See how it grows. That's how it goes. Whenever it snows, the world is your snowball. Just for a song, get out and roll it along. It's a yum, yummy world made for sweethearts take a walk with your favorite girl. It's a sugar day, but if spring is late, in winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. In winter it's a marshmallow world. lo ves así. este ritmo no puedo seguir. Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no das más que hielo. Hace rato tengo sed. de una copa vacía. Ah, ah, ah. Siempre estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor, un poquito de ocio. Relájate aquí en el sofá y dame tu atención. Oh, oh. No hay que ser poeta para endulzarme el oído. Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo. Sé que estás bueno, pero mucho más buena estoy yo. Oh. Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué.